politieagent. Het weer bewolkt en buien, ook wat zon en het wordt ongeveer 15 graden. Morgen vooral in de ochtend regen, in de middag wat zon en opnieuw een graad of 15. Dit was het... Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 richting Amersfoort bij Eembrugge 4 kilometer... en richting Amsterdam bij knooppunt Maardenberg 3. A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein 2 kilometer... A9 maar richting Amstelveen bij Battenverdorp 3. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen knooppunt Koenplein en Westpoort 2 kilometer. Na een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda bij de Van Brienoordbrug 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. En op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Polderplein 2. En richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer.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 Volgens zijn advocaat is Bouterse in 2000 op een valse verklaring van een kroongetuige veroordeeld. Er is een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad. Bouterse is bij verstek veroordeeld tot 11 jaar cel. Ruim 60% van de Nederlandse winkeliers wil dat de wapenwet wordt verruimd... zodat ze meer kunnen doen tegen overvallers. Dat blijkt uit onderzoek van het programma 1 Vandaag. Het gaat niet alleen om vuurwapens, maar bijvoorbeeld ook om pepperspray of een slagwapen. De NAVO moet overwegen om permanent troepen in Oost-Europa te stationeren... om de spanning tussen Rusland en Oekraïne te verminderen. Dat zegt de militaire bevelhebber van de NAVO, de Amerikaanse generaal Breedlove. Hij wil defensieve maatregelen om Rusland niet te provoceren. De premier van Thailand moet aftreden. Volgens het Thaise constitutionele hof heeft premier Yingluck Shinawatra misbruik van haar macht gemaakt. Een groep senatoren had de klacht tegen de premier ingediend... omdat ze in 2011 haar veiligheidschef had overgeplaatst. Haar aftreden stort Thailand nog dieper in een politieke crisis. Kinderombudsman Dullaert vindt het idioot dat asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn toch worden uitgezet. Hij zegt dat kinderen die onder toezicht van het Rijk stonden wel mogen blijven en kinderen die onder gemeente vielen niet. De kinderombudsman wil tientallen zaken in de publiciteit brengen van kinderen die volgens hem moeten blijven. En duizenden Nederlanders zijn in Düsseldorf opgelicht door malafide parkeerbedrijfjes. Die beloven een bewaakte parkeerplaats bij de luchthaven, maar vaak blijken de auto's op een weiland of langs de openbare weg te staan. Klanten kwamen daarachter doordat ze opeens een veel hogere kilometerstand hadden of een boete voor fout parkeren kregen.